Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn er klaar voor. Over een kwartiertje beginnen de algemene politieke beschouwingen. Over de plannen die het demissionaire kabinet heeft voor komend jaar. En over wat andere partijen willen. Want het kabinet heeft de oppositie hard nodig, vertelt verslaggever Xander van der Wulp in Den Haag. Ze hebben nog geen meerderheid voor de begroting in de Eerste Kamer. Dus ze moeten nog op zoek naar steun. En we hebben gisteren ook gezien dat er genoeg problemen zijn. Als je dan denkt een oplossing te hebben en je weet er een meerderheid voor te vinden in de Tweede Kamer vandaag, dan is dit je kans. Ja, en als je van debatten kijken houdt, dan is dit ook zeker jouw kans. De algemene beschouwingen duren twee hele dagen. Rond de vuurtoren van Den Helder is de boel nog steeds afgezet. Het ding van 63 meter staat op instorten. Er blijken allemaal scheuren in de muren te zitten. En als het hard waait, kan die omvallen. Onze verslaggever staat een stukje verderop. Ik zie nu mannen in oranje pakken lopen, uh, En ik zag ook daar straks iemand van Mammoet, weet je wel, de berger. Eh, die, eh, die kwam al even, even een kijkje nemen of ze misschien deze klus wel zouden kunnen aannemen. Maar er zijn nog geen concrete plannen voor hoe het verder moet met de vuurtoren. In Breda is een man opgepakt die eind mei een McDonald's-medewerker sloeg met een lachgasfles. Het gebeurde op de parkeerplaats van de fastfoodtent daar. Hij stapte zelf naar de politie nadat die beelden van de mishandeling naar buiten had gebracht. Daarop is te zien dat de medewerker door de klap bewusteloos raakt. De politie pakte daar eerder ook al een man van 20 voor op. Die zit nog vast. En de ene na de andere boot in Amsterdam loopt schade op bij een rondvaart. En dat komt door de tijdelijke bruggen die over de grachten liggen, omdat daar werkzaamheden zijn. Ook bij deze schipper ging het mis. Uiteindelijk eh, hebben we een deuk opgelopen aan de uh, bakboordkant van, van de boeg. En we hebben wat eh, zeilschade. Hij moet gewoon verhoogd worden klaar en dat moet één maat worden voor alle noodbruggen. De gemeente Amsterdam heeft geen waarschuwingsbordjes geplaatst. Ze denken erover om dat nu alsnog te doen. Het weer zonnig, droog en warmer dan gisteren. Het wordt vanmiddag een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de weg. Je kunt inmiddels bijna overal zonder vertraging doorrijden. Er is één uitzondering. Dat is nog steeds de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Komplein. Daar bij knooppunt Nieuwe Meer 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer.